Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plekken in Turkije zijn nieuwe aardbevingen geweest. Net was er een naschok met een kracht van 5,7 en vannacht was er ook al een beving. Reddingswerkers zijn de hele nacht bezig geweest met zoeken naar overlevenden onder het puin. Zes Nederlanders zijn door hun familie als vermist opgegeven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt zich grote zorgen over hen. In heel Nederland worden inmiddels hulpacties opgezet. Bij deze vrienden in Arnhem stromen de spullen binnen. Er komt van alles binnen, van eh, hygiëneproducten, uh, maandverbandjes, eh, tandpasta, uh, eh, tandenborstel, maar ook dus kleding, dekens, wat eigenlijk op dit moment het meest nodig is. De vrienden willen uiteindelijk met meerdere volgeladen vrachtwagens richting Turkije. Het bestuur van Volt mocht een Kamerlid uit de partij zetten. Nilüfer Gundogan was na meldingen van grensoverschrijdend gedrag niet meer welkom bij de Tweede Kamerfractie. Ze stapte naar de rechter en die gaf haar gelijk. Een hogere rechter is het daar niet mee eens. Een op de drie sportclubs heeft geen AED aan de muur hangen... of weet niet zeker of er eentje in de buurt is. Zo'n apparaat kan het hartritme herstellen als iemand een hartstilstand heeft gehad... bijvoorbeeld op het voetbalveld of op de tribune. Verenigingen zonder AED zeggen tegen sportonderzoekers dat het vooral aan de kosten ligt. En blije automobilisten tussen Sneek en Jouren in Friesland. Een stuk tunnel van de A7 was daar meer dan een maand dicht, omdat de weg omhoog kwam. Nu kan je er op één rijstrook weer door met 50 km per uur. Dat lijkt weinig, maar de wethouder stond te stralen boven de tunnelbak. Ja, ik ben ontzettend blij en verheugd. En ik wou ook een hele dikke pluim. En u hoort iedereen al toeteren, want iedereen is blij dat de tunnelbak weer open is. En ook een hele dikke pluim voor Rijkswaterstaat en alle aannemers die hier dag en nacht echt gewerkt hebben... om dit gewoon op tijd open te krijgen. Dus eh, dikke pluim. Dat die tunnel nu weer open is, scheelt ook veel verkeersoverlast. vrachtwagens moesten de afgelopen weken omrijden door dorpjes rond de A7. En het weer nog. Het is helder en fris en er is veel zon. Het wordt vanmiddag maximaal 4 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Muiden en knooppunt Watergaasmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk.